Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Taldo op de OV-chipkaart terug te vragen. Daarover heeft staatssecretaris Dijksma afspraken gemaakt met de vervoerders en het bedrijf achter de OV-chipkaart. Nu blijft vooral op anonieme chipkaarten vaak geld staan. In totaal gaat het om 5 miljoen euro. Dijksma heeft met de bedrijven ook afgesproken dat het terugvragen van saldo altijd gratis is. De afgelopen drie jaar is het aantal alcoholcontroles gehalveerd van ruim 6.000 naar ruim 3.000 per jaar, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Volgens de politie zijn agenten te druk met andere zaken, zoals de terreurdreiging en de komst van migranten. Er zijn minder fuikcontroles, maar wel meer gerichte individuele controles, waardoor de pakkans is toegenomen, zegt de politie. Staatssecretaris Wiebes heeft in de Tweede Kamer beloofd dat hij er alles aan zal doen om de continuïteit bij de Belastingdienst te garanderen. Tijdens het debat erover lag hij zwaar onder vuur, maar zijn positie kwam niet in gevaar. Wiebes beloofde ook dat hij laat uitzoeken hoe het zit met de beveiliging van gegevens van belastingbetalers, waarover Zembla gisteren berichtte. Premier Rutte vindt het Amerikaanse inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden gewoon discriminatie. Als je groepen uitsluit kun je niet anders concluderen, zei Rutte in een Kamerdebat. Hij voegde eraan toe dat hij ondanks het inreisverbod een goede band met president Trump wil opbouwen. De biografie over oud-wielrenner Thomas Dekker mag gewoon in de handel blijven, heeft de rechter bepaald. Een voormalige manager van Dekker zegt dat hij in het boek Mijn Gevecht, geschreven door journalist Thijs Sonneveld, ten onrechte ervan wordt beschuldigd dat hij Dekker heeft aangespoord tot dopinggebruik. Maar volgens de rechter is de beschuldiging voldoende onderbouwd en is er ook genoeg wederhoor toegepast. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht klaart het een beetje op. Morgen is het droog en schijnt soms de zon. En met maximaal 10 graden is het dan opnieuw zacht. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Het is nog een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. De files met de meeste vertraging staan op de A4 in de richting Den Haag. Tussen Schiphol en het Ringvat Aquaduct 7 kilometer file met een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk, maar de rijstoken zijn wel weer vrijgegeven. Op de A9 richting Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen, 7 kilometer. En dat komt door een kapotte auto. En daardoor is bij knooppunt Velsen één rijstok dicht. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Slotermeer en Knoop het Amstel 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A12 in de richting Den Haag, daar staat 12 kilometer file tussen de Bunnik en de Meern.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 En om half acht de top 5 films. Kortom, genoeg dus om te blijven luisteren. Ik eh, ben er nog tot en met eh, een uur of acht. En eh, we gaan beginnen met het eerste plaatje. En dat is Rihanna.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 And we go back? This is the moment. Tonight is Zo hoorden Macklemore en Ryan Lewis. En Can't Hold Us. Het is inmiddels kwart over zes geweest. Tijd dus voor de top 5 games. Ja hoor, daar is het uh, muziekje weer. Goed, dan beginnen we op nummer 5. Daar staat deze week Call of Duty Infinite Warfare. Op nummer 4 deze week staat Resident Evil, Evil 7, Biohazard. Op nummer 3 staat FIFA 17. En eh, deze week dan, op eh, nummer 2, Battlefield 1. Dan gaan we naar nummer 1. En deze week op nummer 1 is geworden... Grand Theft Auto 5. We gaan nu luisteren naar eh, Starley en Ryan Reback. Call me. say to accept defeat? What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Cause oh, I the answer isn't fair, then call on me. dit gebeurt iets heel raars in de computer, maar maakt niet uit. Dit liedje hebben we natuurlijk net al gehoord. Dus uh, we gaan even verder naar eh, de uh, Chainsmokers met Paris. We were staying in Paris To get away from your parents And I thought, wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.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 If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. We'll get away with everything. Let's show them we are better. You're staying in Paris. Say you only want die. Jorde Chris Cross Amsterdam met Are You Sure? En we zijn er weer bijgekomen bij het eh, dier van de week met de naam Vienna. Vienna is als eh, moederpoes van maar liefst zeven kittens uit het asiel binnengekomen. Haar kinderen hebben inmiddels allemaal een huisje gevonden, dus nu wordt het tijd dat ook Vienna haar vleugeltjes uitslaat... Ze blijkt het heel fijn te vinden om op schoot te liggen en gekroet te worden. Daar kan ze genoeg, eh, sorry, geen genoeg van krijgen. Ze komt dan echt kopjes geven tegen je kin. En soms geeft ze heel zachtjes een uh, liefdesbeentje. Ze is een stabiele kat die niet zo snel onder de indruk is. Van alles eh, wat er om haar heen gebeurt. Daarnaast zit er een prachtige, sorry, pittige kant aan Vienna. Meestal is het er niet mee eens als ze van die warme schoot af moet. En dat laat ze dan eh, toch even weten. Ook moet ze er niet veel van hebben van andere katten. Je moet echt in staat zijn om haar gedrag een beetje te sturen. Kortom, geen eh, beginnerskat. Waarschijnlijk wordt ze wel eh, nog wat aardiger als ze haar eigen plekje heeft gevonden. Voor Vienna zou het ideaal zijn als ze haar nieuwe huisje ook een tuin heeft en geen andere huisdieren. Oudere kinderen vindt ze mogelijk wel gezellig. Nou, bent u nu geïnteresseerd in Vienna? Ga dan even langs bij het Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze even op 023 571 3888. 023 571 3888. Goed, we gaan eh, luisteren naar uh, Robin Schulz. and David Guetta. And Shed a Light. up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love.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 ¿Estás segura de que quieres hacer mijn Ik stap in bal man, want ik ben je papi. Love don't cost the thing, anders was ik failliet. Zie ik bad things van Nu heb ik bad things on hold. Ja, not no, they come and go. Dus het is oké, okay, wat we een Want je weet, ik gloeien la la la lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verbrand zijn. Schatje, kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. I, ah, ah, ik raap al mijn moed bij elkaar. We don't have to rush when you're Je hoorde The Weeknd en Daft Punk met I Feel It Coming. Toch eh, vind ik het wel iets licht weg hebben van eh, Michael Jackson. We dus zien is uh, kwart voor zeven tijd voor het weer in Zandvoort en de omgeving. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Moet je wel je microfoon openzetten. Oh, oh, oh. Goed, vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt. Met weer kans op wat lichte regen en motregen. Het koelt af naar zo'n 7 eh, graden. Morgen is het eh, weer droog met vrij veel bewolking. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En bij een matige zuidenwind schijnt de temperatuur... Uh, schijnt? Nee joh, stijgt de temperatuur naar ongeveer 9 eh, graden. Nou ja, na morgen is en blijft het wisselvallig... met geleidelijk lagere temperaturen dan als uh, eh, hier eraan komen. Morgen en overmorgen. Wij gaan luisteren naar Sia. Daar heb ik het natuurlijk over het nieuwe nummer van Sia... and never give up Je dus uh, Sia met Never Give Up. Staat nog niet in de Nederlandse top 40, maar eh, ik vind dat dat wel binnenkort, of denk dat dat binnenkort wel gaat gebeuren. Want in eh, Duitsland staat hij namelijk al op nummer 4. En in Luxemburg staat hij zelfs al op nummer 3. We gaan nu luisteren naar Don't Wanna Know van Maroon 5. En die staat deze week, even kijken... Op nummer 14 in de Nederlandse top 40. Dus hier is Don't Wanna Know van Maroon 5. Don't wanna know, no, no, no. Who's you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you. so, so The way I used to love you, oh, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one, hear it from that one That you got someone new, yeah I don't believe it Even in my head, you're still in my bed Maybe I'm just a this. Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe here's right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no Ja, je eh, hoorde Jonas Blue samen met Rai en uh, eh, By Your Side.